Een aantal Iraanse straaljagers en honderden drones zijn volgens Israël vernietigd. De drukte op het festival op de Ring op de A10 in Amsterdam leidt tot problemen. Bezoekers klagen dat ze weg willen, maar dat dit niet lukt vanwege de drukte in de richting van de uitgang. Op beelden is te zien dat mensen over hekken en vangrails klimmen. Het parool meldt dat beveiligers zich zorgen maken omdat het steeds drukker wordt. In Gelderland zijn vanmiddag twee mensen verdronken. Een jongen van 16 raakte vermist tijdens het zwemmen in een recreatieplas in Emst. De tiener was daar aan het zwemmen met vrienden toen het misging. Na een zoekactie van een uur werd de jongen uit het water gehaald. En ook in Ochten kwam een zwemmer in de problemen. De man van 29 uit Fijnaard in Noord-Brabant... zom in een grindgat van de Waal. En hulp kwam voor hem te laat. In het zuiden van Brazilië zijn bij een ongeluk met een hete luchtballon... minstens acht mensen omgekomen. Volgens de gouverneur van de zuidelijke staat Santa Catarina... waren er 21 mensen aan boord toen de luchtballon neerstortte. Twee inzittenden zouden de crash hebben overleefd. Naar de andere inzittenden wordt nog gezocht. Op beelden op sociale media is te zien hoe de ballon en de mand in brand vliegen... en met een grote snelheid naar beneden storten. Ook lijken sommige mensen op grote hoogte uit de man te springen... om aan de vlammen te ontsnappen. Het weer, het blijft vannacht warm. Vooral in de steden blijft de warmte lang hangen...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 ਕੇ ਤੂੰ ਦਨਕ ਫਿਰਦੀ ਕੀ ਵੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦੋਨਾੜਾ ਉਤੇ ਨੀਲਮ ਜੜੇ ਚਮ ਚਮ ਚਮ ਕੇ ਸਿਤਾਰੇ ਵਰਗੀ Fire hoor je hier op Haarlem 105. En daarbij begint jouw avonddienst. Ehm, ja, de late avondshow van zaterdag hier op 105. Van 10 tot 12 ben ik hier om de eerste weekenddag eventjes heerlijk af te sluiten. Leuk dat je luistert. Ja, we hebben vandaag gewoon 30 graden gehad hier in eh, Haarlem. Dus bloedverziekend heet. Dus ik dacht, weet je, vanavond doen we eventjes heerlijke extra heerlijke zomerhits hier op 105. Zoals deze van Nico en Vince. Am I wrong? Hier op zaterdagavond. everybody else doing Just cause everybody doing what they all do If one thing I can't see. met She Will Be Loved hier op Haarlem 5. Op het uh, Bisschop Bottermannenplein is gistermiddag een nieuwe ontmoetingsplek geopend. En hoe Bisschop Hendricks het eh, noemt, een plek vol verbinding. Dit nieuwe plein is een stuk groener en moet volgens de wethouder Robert Berghout... een mindere plek zijn waar je maar gewoon eventjes snel doorheen loopt. Dus een mindere ja, oogpijn om eh, er doorheen te lopen. En daarnaast uh, schijnt het dus ook heel goed te zijn voor de waterafvoer wat daar allemaal komt. Alle woningen die je om eh, in de omgeving ziet, die zijn aangesloten aan een, eh, ja, een stelsel wat water toelaat, maar ook weer water loslaat in, in de grond. Dus het wordt niet meer afgevoerd in het riool. Nee, het blijft in het stelsel staan, zodat het weer langzaam in de grond kan lopen. En dan kan het weer opgenomen worden door de plantjes. En dan blijft het ook mooi groen en wat koeler. Ja, eh, heb jij het plein al gezien? Laat het me horen via haarlem 5nl slash studio. Dit is Kensington. Swallow you so smooth it down like medicine cut you loose too soon inside my head again. I knew you would. Little by little. met Doe Het Dan hoor je hier op Haarlem 105. Ja, het Bisschop Bottemannenplein heeft dus een eh, nieuw plein gehad... en ik was benieuwd of je er al langs was geweest. Sophie zegt bijvoorbeeld, ja, ik ben er vanmiddag nog langs geweest. Het ziet er echt prachtig uit, helemaal vernieuwd. Jeroen zegt, nou, nog niet, maar ik ben wel heel benieuwd. Ik ga dit weekend zeker even kijken. Fatima zegt, ja, wat een gezellige sfeer daar. En die bankjes zijn echt top. Tom zegt nee, ik heb het nog niet gezien. Is het echt zo veranderd? Lisa zegt ja, gisteren langs gefietst. Mooie verbetering voor de buurt als je het mij vraagt. Ja, zometeen test ik jouw mening in het Haarlems dilemma. Je krijgt van mij een eh, dilemma met twee keuzes. Maar wat zou jij doen als je in deze situatie zou zitten? Het Haarlems dilemma. Het Haarlems dilemma. dilemma. dilemma. Je hoort hem zometeen na Estelle. Maar eerst gaan we luisteren naar Soul Asylum met Runaway Train.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 I leveled up Haarlems Dilemma. Het Haarlems Dilemma. Ja, welkom bij het Haarlems Dilemma. Hierin is jouw mening van belang. Je krijgt van mij zometeen een dilemma met twee keuzes. Wat je kiest, dat is helemaal aan jou. Maar ik ben wel benieuwd waarom je die keuze hebt gemaakt. Ben je er klaar voor? Want daar gaan we. Je wint een gratis vakantie van twee weken. Maar en daar komen de twee opties. Optie A. Je mag naar een tropisch eiland met witte stranden en palmbomen... maar je hebt geen internet, geen telefoon en je bent helemaal alleen. Of je gaat voor optie B. Je gaat met al je vrienden naar een bruisende stad vol festivals en feesten. Maar het regent elke dag en het is maar 15 graden. Wat zou jij doen? Laat het weten via aardemoord5.nl slash studio. En misschien komt jouw reactie zometeen wel bij mij hier binnen... tijdens de zaterdagavond op Haarlem 105. Dus tropisch eiland, palmbomen, maar geen internet, geen telefoon en je bent alleen. Of met vrienden, bruisende stad, festivals en feesten. Maar het regent elke dag en is maar 15 graden.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 Eh, het is zaterdagavond, het is 30 graden geweest. Het Haarlems Dilemma. Het Haarlems Dilemma. dilemma. Ja, ongeveer eh, ja, pak een beet. Zes minuten geleden legde ik je dit dilemma voor. Je wint een gratis vakantie van twee weken. Maar, en daar komen de twee opties. Optie A. Je mag naar een tropisch eiland met witte stranden en palmbomen... maar je hebt geen internet, geen telefoon en je bent helemaal alleen. Of je gaat voor optie B. Je gaat met al je vrienden naar een bruisende stad vol festivals en feesten. Maar het regent elke dag en het is maar 15 graden. Ja, ik was wel gelijk eigenlijk benieuwd naar eh, jouw mening. En daar staat het Haarlems Dilemma ook helemaal onbekend. Lisa zegt bijvoorbeeld optie A. Tropisch eiland, alleen zonder internet. Ik wil echt even unpluggen en tot rust komen. Geen meldingen, geen werk, alleen ik, een boek en de zee. Hey Mos. Jamal zegt, ja, optie B. Regenachtig, maar met vrienden en festivals. Regen maakt me niks uit zolang ik met mijn crew ben en de muziek goed is. Niks boven samen lol maken, zelfs in de plensbui. Sophie zegt eh, optie A, alleen op een tropisch eiland. Alleen zijn is voor mij geen straf. Dit is de kans om eindelijk aan mijn roman te beginnen zonder afleiding. Kevin die zegt ja, toch wel optie B in de vrienden in de regen. Zon is chill, maar wat heb ik eraan als ik het met niemand kan delen? Geef mij maar die gezelligheid en nattigheid. Anouk zegt, ja, optie A, een rustige tropische vakantie. Na al het geregeld thuis droom ik van een beetje stilte.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 we gaan het even lekker zomers maken hier op de zender. Heb je nou nog een zomersnummer die je hier op de radio wilt horen? Laat hem horen, haarlem105.nl studio. Deze is van Sanne. Ja, Fields van Katy Perry, Pharrell Williams en Big Sean...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 The day you give your love to me won't be a day too late. vraag me af, als dit nummer een computer was geweest... of ze dan de fake thing hadden genoemd. Ja, je hoorde The Real Thing, You To Me Are Everything hier op Haarlem 5. Je luistert naar Avonddienst op deze zaterdagavond. Het is 30 graden geweest de hele dag door. Ik heb me helemaal kapot gezweet. En ik hoop dat je je goed hebt ingesmeerd. Want ik ben echt, denk ik, 10 seconden in de zon gelopen. En ik ben helemaal verbrand. Zometeen heb ik nog muziek uit de buurt voor je. Dat is Niels Geuzenbroek. Maar eerst gaan we het weekend in met... Ja, je kan het niet raden. de Weekend. nummer. just a touch light up the sky So I hit the road in overdrive Baby het anders. Door de stilte van de nachten neem ik je mee. en zullen we dansen in gedachten Ik weet nog goed hoe wij toen waren. Ja, je stond altijd voor me klaar. Je hand in de mijne. Mm, je was altijd dicht bij me. Oh, alle mooie dingen gaan te snel voorbij. De prachtige momenten tussen jou en mij. Wat moet ik zonder je? dawn